De man van 28 drong het huis van tekenaar Koert Westergaard binnen met een mes of een bel en riep dat hij Westergaard zou doden. De tekenaar wist zich in veiligheid te brengen. In een speciaal daarvoor ingerichte ruimte in zijn huis en drukte op een alarmknop. De politie heeft de Somaliër neergeschoten. Hij ligt gewond in het ziekenhuis, maar is niet in levensgevaar. Volgens de Deense inlichtingendiensten heeft de aanvaller banden met de Somalische terreurbeweging Al-Shabaab en met leiders van Al-Qaeda in Afrika. Cartoonist Koert Westergaard veroorzaakte in 2006 veel ophef in de islamitische wereld... met zijn spotprent waarop de profeet Mohammed is afgebeeld met een bom in zijn tulband... Deense ambassades werden aangevallen, Deense vlaggen verbrand en tientallen mensen kwamen om bij rellen in Azië, Afrika en het Midden-Oosten. De nu 74-jarige Westergaard heeft sindsdien politiebescherming. Zijn huis heeft stalen deuren, kogelwerend glas en een extra beveiligde badkamer waar hij zich in geval van nood kan opsluiten. Westergaard heeft ook een tijd ondergedoken gezeten. Burgemeester Cohen heeft in zijn nieuwjaarstoespraak Amsterdammers geprezen die zich inzetten voor de stad. Volgens Cohen zijn betrokken burgers erg belangrijk voor de maatschappij. Hij noemde een aantal voorbeelden van Amsterdammers die zich vrijwillig inzetten voor anderen, waaronder hoogopgeleide die jongeren in achterstandsposities begeleiden. De PvdA Cohen stelde ook dat de overheid zich de komende tijd moet afvragen wat zij zelf moet doen en wat zij over moet laten aan private partijen.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 summer. This ain't no game of kiss and tell. The implications how you knew so well. Go looking for the summer.